Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De vuurtorens op Oog blijven ook in de toekomst 24 uur per dag bemand. Dat is het gevolg van de beslissing van staatssecretaris Atsma dat er geen zeeverkeerscentrale komt voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee. Er bestaan geen camerasystemen die volledig aan de eisen voldoen, zegt Atsma. Nederlanders geven van alle Europeanen het meest aan goede doelen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal... Voor het onderzoek zijn 14.000 mensen van 15 jaar en ouder uit 14 Europese landen ondervraagd. Tweederde van de Nederlanders doneert aan goede doelen. In Europa ligt het gemiddelde op een derde. Mobiel internet in de EU wordt een stuk goedkoper. Eurocommissaris Kroes wil dat iedereen volgend jaar zomer overal nog maar maximaal 90 cent per MB betaalt en in 2014 hooguit 50 cent. Nu is het nog gemiddeld 2 euro. Het Europees Parlement moet de plannen van de Nederlandse eurocommissaris nog wel goedkeuren. Telecombedrijven willen nog niet reageren op haar voorstel, willen alleen kwijt dat ze de afgelopen jaren al met voordelige abonnementen zijn gekomen. De Britse actrice Anna Massey is overleden. Ze speelde toneel en ook in films zoals Frenzy van Hitchcock en de cult-thriller Peeping Tom. In Nederland is Massey vooral bekend door haar rollen in Britse tv-detective-series als Inspector Morse, Midsummer Murders en Lewis. Anna Messi overleed aan kanker. Ze was 73. Anish Giri is opnieuw Nederlands kampioen schaken geworden. Door winst in de voorlaatste ronde is hij onbereikbaar geworden voor de andere spelers. Giri werd tijdens het titeltoernooi 17 jaar. Twee jaar geleden werd hij als 15-jarige de jongste Nederlands kampioen uit de geschiedenis. Bij de vrouwen werd Joaquin Peng ook al in de voorlaatste ronde kampioen, haar 13e nationale titel. Dan het weer. Vanavond klaart het verder op en wordt het ook in het noordoosten helder. Morgen zonnig met maxima in het binnenland rond 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De N15 vanuit Europort naar Rotterdam die is nog steeds dicht tussen Brielen en Rozenburg door een ernstig ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Verkeer kan omrijden via de Kallenbrug.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 En dan noem ik eh, Joey Tempest. The Place to Call Home. Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name. tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you'll try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now When you're in a trance What we do Under the influence of love Yeah Hush now, baby, don't cry To make it right, we have to see both sides And the day is never done someone who just can't En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle We're drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. uitgekeken nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. Say she's carrying me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert. En een gans, met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren een ster in de nacht in de koude woestijn. Dit heb ik hier nog nooit ervaren. Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn. Dat opgaan in het avontuur, die stalen kist die ik bestuur. is overweldigend en stoer opeens ligt er hij heimwee op de loer Ik zou is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een zwerver geweest Maar ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik alles in huis. vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child. de Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory, good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. Dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. einde is een beetje minder, eh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Cecil. De The Redemption Center, de Big, uh, nee, The Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. die ik samen met uh, Lee Towers? Of eh, is het nou net andersom? Is het uh, Lee Towers samen met André Hazes? Nou, hij hakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? telling yourself lies It seems such perversity I was hoping we'd all reach the stage Where suddenly not anything goes Not so much a point of age But just having some sense I suppose This kind of thing happens about twice a week Just when the seams are evenly placed Whispers come down like beads of doubt Your friend with the answers, he's totally spaced This must be what your ex was talking about How come you look so good? You only know half of what you should tell me I know he says it's all a state of mind, right? How come you look so good? vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie, Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen, alles wat ze wil nos Megan Simon, een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night the sky has turned black as night. And there's trouble taking place way down in the and I couldn't get out of my front door. I woke up this morning and I could Make a poor man wonder where he wanna go.